Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft bij het gerechtshof levenslang geëist tegen Ron P. voor de moord op Anneke van der Stap. De studenten werd in 2005 doodgevonden in Rijswijk. Het OM eiste bij de rechtbank ook al levenslang. Toen werd P. vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie ging vervolgens in hoger beroep. Ron P. is al veroordeeld voor de Puttense moordzaak van 1994. Toen kreeg hij 15,5 jaar cel voor de moord en verkrachting van stewardess Christel Ambrosius. De marechaussee onderzoekt misstanden bij de militie van Curaçao, het lokale leger op de Antillen. Zeven instructeurs en cursisten worden verdacht van bedreiging, mishandeling en aanranding. Ze zouden andere cursisten hebben mishandeld bij een training op de marinekazerne Suffisant en dat ook hebben gefilmd. In de Tweede Kamer is kritiek op de salarisverhoging voor 100 hoge managers van ABN AMRO. Voor vanochtend werd bekend dat die er 20% bij krijgen, omdat de bonusregeling wordt beperkt. PvdA-Kamerlid Nijboer noemt het een verkeerd signaal en hij zegt dat topbankiers meer dan genoeg verdienen. Ook SP en GroenLinks hebben kritiek. Minister Dijsselbloem die doet er niks aan. Die vindt de hele zaak een verantwoordelijkheid van de directie van ABN AMRO. Het feest op het Oranjeplein in Porto Alegre is in volle gang. De helft van de feestgangers is Nederlands. De andere helft bestaat uit de lokale bevolking en Australiërs. Het is daar 11 uur ochtends. Het bier vloeit er al rijkelijk en er wordt gehost en gezongen. De muziek schalt over het plein en de lokale bevolking gaat op de foto met de maffe oranje fans. Het is overigens prima voetbalweer in Porto Alegre. Het blijft droog en het wordt daar 16 graden. En dan het weer hier. Het is bewolkt. Soms valt er wat regen of motregen. En vooral in het zuidoosten is ook de zon af en toe te zien. Het is 17, 18 graden. En 21 in Limburg. Morgen en vrijdag is het wat frisser. Opnieuw bewolkt en soms motregen of een bui. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file bij Eembrugge 3 kilometer. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenisse 4. En de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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

miss you so, and I'll miss you till.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 Salvador, El Salvador. de la mañana. Me gusta tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM.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 feel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 se de dolores, cuando se quema amores, cuando se la su vela, cuando se las dolores, cuando se inma de dolores, cuando se de amores, cuando se la su vela, cuando se la dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me, esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Y la guitarra que yo siempre canto se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba esta guitarra que yo siempre canto.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 right.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 耶，嗯哼。